uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een groep van 300 gestrande Nederlanders is de afgelopen avond vertrokken uit Marokko. Het vliegtuig vertrok vanaf de luchthaven van Casablanca en landt over ongeveer een kwartier op Schiphol. Het is de derde repatriëringsvlucht uit Marokko, waar nog altijd meer dan 2000 Nederlanders vastzitten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft grote moeite om hen terug naar huis te halen, omdat de Marokkaanse autoriteiten weinig behulpzaam zijn. De touringcarsector wil openbaar vervoerbedrijven helpen door bussen beschikbaar te stellen. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft dat aan staatssecretaris Van Veldhoven laten weten. Volgens de branche staan momenteel vrijwel alle touringcars stil door de coronacrisis. Door de bussen in te zetten voor het vervoer van reizigers kan de drukte in het OV worden verminderd en kunnen ondernemers hun verloren jaar nog enigszins goed maken, zegt de branche. De Britse koningin Elizabeth heeft in een tv-boodschap stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, 75 jaar geleden. Ze zei dat het door het coronavirus niet de viering was geworden die de Britten hadden gewild. Toch waren de straten volgens de koningin niet leeg. Ze zijn gevuld met de liefde en de zorg voor elkaar, zei ze. Elizabeth zei verder dat degenen die tijdens de oorlog dienden... waarschijnlijk bewonderend zouden kijken naar hoe hun nakomelingen omgaan... met het coronavirus en de lockdown. Zeeland versoepelt de coronamaatregelen voor de economisch belangrijke toerismebranche. Vanaf volgend weekend mag 50% van het aantal slaapplaatsen worden verhuurd, heeft de veiligheidsregio bekendgemaakt. Sinds 1 mei is dat 15%, maar volgens de veiligheidsregio is dat voor verhuurders met maar een paar slaapplaatsen geen haalbare kaart. Het weer. Vannacht is het tamelijk helder en koelt het af naar 6 tot 10 graden.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 Essential Mix right now on BBC Radio 1. And your selector at the controls is the legendary Lee Burridge with a brand new mix for 2019. Turn it up as we continue. Essential. visions, let your spirit loose, and become one with the music.